12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De gewapende man die vanavond door de politie in Amsterdam... werd doodgeschoten door de politie... is een man van 31 uit de hoofdstad. Volgens de politie liep hij in de buurt van de Nederlandse bank... dreigend rond met een vuurwapen. Bij het incident raakte een omstander gewond. Omdat de politie heeft geschoten... doet de Rijksrecherche onderzoek. In Groot-Brittannië is woedend gereageerd op de Brexit-uitspraken van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de Brexit. Conservatieve parlementsleden noemen de opmerking van Tusk onacceptabel en schandelijk. Slachtoffers van het giftige chroom 6 in Tilburg noemen de schadevergoeding die zij krijgen aangeboden een trap na. Bijstandsgerechtigden in Tilburg waren jarenlang verplicht om verf van oude treinen te schuren. Daarbij kwam het kankerverwekkende chroom 6 vrij. De gemeente en NS trekken samen 10 miljoen euro uit voor de schadevergoeding. Het Rotterdamse gemeentebestuur laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime stukken door de wethouder van Financiën. Het gaat om stukken over een duur geflopt vastgoedproject bij het Centraal Station. De wethouder stapte gisteren op. In de Turkse stad Istanbul zijn zeker twee mensen omgekomen toen een appartementencomplex instortte. Zes gewonden zijn uit het puin gehaald. Op het gebouw van vijf verdiepingen waren volgens de burgemeester illegaal drie verdiepingen bijgebouwd. En iemand van de Jehovah's getuigen is in Rusland veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Hij werd opgepakt tijdens een bijeenkomst van het kerkgenootschap. Rusland verbood de Jehovah's getuigen in 2017 omdat het een extremistische secte zou zijn. Het is voor het eerst dat in het land een Jehovah's getuige is veroordeeld.